René van Brakel met het NOS-journaal. Goede de Volkskrant moeten organisaties tot 35 cent per ingezamelde kilo betalen. Het leger des Hels bijvoorbeeld is door de heffing elk jaar zo'n 1 miljoen euro kwijt. Dat geld kan dan niet aan het goede doel worden besteed. Gemeenten zoeken vanwege de bezuinigingen nieuwe inkomsten. Het aantal gebruikers van apps om mobiel mee te bankieren is het afgelopen jaar verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de vier grote banken. Die zijn opgevraagd door de NOS. De banken zeggen dat het opvragen van het saldo de meest gebruikte functie is in de banken-apps. De verwachting is dat het gebruik van mobiele apps in 2013 opnieuw verdubbelt. Justitie heeft een Amerikaan die in Nederland verbleef uitgeleverd aan de VS. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van minderjarigen en het maken van kinderporno, ook in Nederland. De man van 43 verbleef in Amsterdam en liep tegen de lampen toen hij kinderporno uploadde naar servers van Microsoft. Het computerbedrijf heeft de Amerikaanse autoriteiten gewaarschuwd. President Chavez van Venezuela heeft nog steeds veel last van de complicaties die het gevolg zijn van een longinfectie, melden de Venezolaanse autoriteiten. Chavez liep de longinfectie op na een operatie in Cuba, waar hij wordt behandeld tegen kanker. Chavez heeft een complicatie in de longen, waarbij het afgeven van koolstofdioxide en het opnemen van zuurstof is verstoord. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn bij een aanslag bij een tankstation zeker negen doden en tientallen gewonden gevallen, zeggen activisten van de Syrische oppositie. Ze zeggen dat bij een benzinepomp een autobom ontplofte waar veel mensen in de rij stonden om te tanken. Het is niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. Het weer vrijwel de hele dag bewolkt en soms wat motregen. Het wordt vanmiddag maximaal 11 graden. Ook het weekend grijs en zacht. Morgen blijft het droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A10 de ring Amsterdam-Zuid richting Amersfoort.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 Namelijk mijn buurvrouw Cathy <laughs> semé lotin Ja. Goedemorgen Cathy. Goedemorgen Tom. <laughs> Eh, je hebt enige tijd geleden op internet onder andere een paar clips gezet over jouw eerste cd die ja, je gemaakt Ja, dat klopt. <laughs> hoe, eh, hoe is dat verder afgelopen? Hoe, hoe, was de belangstelling? Nou, ik had een, een eh, release party gegeven in september jongsleden. En om eigenlijk ja, al die clips in één keer te lanceren aan, aan vrienden en bekenden eh, en geïnteresseerden te laten zien. Nou, dat was echt een super succesvol feest bij Nautiek hier in Zandvoort. Hele grote opkomst en eh, ja, ik, kan, ik ben nog steeds eh, helemaal, ik kan nog steeds, ben nog steeds vanuit nagenieten. Ik kom nog steeds mensen tegen van, oh je feest was zo leuk. En ja, en ten aanzien van de videoclips, ehm, ja, dat, dat blijft een, een, een eh, gekke iets. Want als ik eh, terugkijk, dan zou ik de dingen alweer heel anders doen dan ik het toegedaan heb. <laughs> en, maar goed, het is een heel leuk eh, proces geweest om ze te maken. Met een heel leuk team van mensen. En ook echt leuke vriendschappen uit, uit zijn voortgekomen. Die, ja, dus waarmee ik nog echt wel veel leuke dingen hoop te creëren. Dus het gaat vooral gewoon nog steeds door. Op alle fronten. En, ja. Nee, dan weet ik niet het zakje En eh, Lisa, hou je er buiten? <laughs> ik krijg nu een kopje thee aangeboden. <laughs> Eh, wat heb jij met jazz? Wat heb ik met jazz? Ehm, ja, mijn moeder die, eh, die draaide vroeger altijd wel wat jazzmuziek. Maar voornamelijk instrumentale muziek. Want je vroeg net van, goh, je hebt helemaal geen instrumentale jazz gekozen. maar uiteindelijk ben ik vooral heel erg klassiek opgeleid en, en ook uh, qua muziek eh, om me heen. Maar jazz heeft me wel altijd gegrepen. En vooral de, de, de jazz eh, divas uit de 20, 30ste, 40ste tijd, jaren. En vandaar dat ik ook gekozen heb voor die, die muziek voor vandaag. Omdat ik toch wel het idee heb dat de, de jazzzangeressen van toen de jaren 20 en 30 toch een soort grondslag hebben gelegd voor de muziek die nu gemaakt wordt. En ook zelfs de zangeressen die er nu eh, populair zijn. En eh, ja, het is gewoon een hele fascinerende wereld op de een of andere manier. Bovendien hadden die zangeressen nog allemaal een strot, hè? Nu nou, ongelooflijk, ja. Nu wordt dus veel gefluit. <laughs> ja, ik bedoel, ik, ik vind toch de jazzmuziek van toen, dat is gewoon de echte jazz. En alles wat nu eh, gemaakt wordt, is nog steeds, zitten ook hele mooie dingen bij. Maar de, de echte jazz van toen, ja, dat, dat, dat kun je volgens mij niet meer evenaren. Dat, dat zijn het is een bepaalde tijd en een periode geweest... waar natuurlijk heel veel andere ontwikkelingen waren. En ja, ik vind het geweldig, die oude muziek. Nou ben jij gast en toch ga ik aftrappen. Ja. Ik wil namelijk nog eventjes eh, de enkele weken geleden overleden Dave Brubeck eh, herdenken. Mhm. En dan niet met het veelgedraaide Take 5, maar met een andere take, namelijk Take the A-Train. Brubeck met alspeler Paul Desmond en wereldrummer Joe Morello. Nu alle drie helaas dood. Mm. alone now, and I'm singing a song to you. taught me precious secrets of a true love. Yet a holding nothing. You came out in front while I was hiding. come together. Listen to the melody, my love. High place where there is no space or time. I love you for my life. You're a friend of mine. When my life is over, remember when we were together. Cause we were alone and I was singing a song singing the song, singing the song. Oh, I was singing the song to you, to you. For You. Gezongen door de Nederlandse soulzanger Steven Morrison. En hij werd op de piano begeleid door Jeroen van Helsdingen. Een mooi en warm geluid. De Engelse bandleider Ray Noble componeerde in de jaren 30 de vijfdelige Indian Suite. Het eerste deel heette Cherokee. Dankzij een fantastisch arrangement voor de big band van Charlie Barnett... werd Cherokee in 1939 een hit en een jazzstandard. Het was een van de favoriete nummers van altspeler Charlie Parker. Maar ik heb een uitvoering van trompetist Wynton Marsalis... samen met het Modern Jazz Quartet. Cherokee. me smile with your funny lines. In my weekends, I daydream. I make faces to amuse. are so lovely and your long hands scratching, searching, leaving marks on my love. Searching, searching, leaving marks on my lonely arms. Come, my friend, I need to see I'm Een mooie ballad van zangeres Carmen McRae samen met vibrafonist Carl Tjader. De Visit wat heb jij meegenomen voor de luisteraars? Ja, ik heb eh, muziek van uh, eh, Diana Washington. Ik kon eigenlijk niet kiezen, want ik vind eh, heel veel nummers van haar mooi. En haar stem, ja, die grijpt mij gewoon. Het, het ja, prachtig. En uiteraard Billie Holiday. Maar nou, wie gaan we eerst draaien? Laten we eerst Dana Washington doen. En dan heb ik gekozen voor het nummer Mad About the Boy.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 Although I'm quite aware that here and there are traces girl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy? This odd diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad. Ja, dat was Billie Holiday. Met Billie Holiday, als ik denk aan jazz, Ladies of Jazz, dan denk, ja, dan denk ik altijd meteen aan Billie Holiday. En eh, prachtig. En het volgende lied, uh, ik ook nou ook Je weet toch waarom al die nummers zo kort zijn, hè? Ja, dat vertelde je me net. Ja, dat, was voor mij een openbaring. Dat moest allemaal op associële plaatsen. Dus drieënhalve minuut krap aan. Dan eh, was het al persen geblazen. Maar meestal waren de nummers tegen de drie minuten.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 Other arms reach out to me. Other eyes In peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, my Georgia, Georgia, no peace I find. Just an old sweet song future. is natuurlijk geweldig, Nina Simone. Mhm. <laughs> en we wilden eigenlijk allebei een ander nummer, hè? Ja, Love, Love Me or Leave Me. Maar ja, die is helaas Die eh, had helaas niet bij ons. <laughs> nou, deze is ook geweldig. Eh, ja, ben je dan keer. Ik zat toevallig gisteren nog eh, op YouTube te kijken naar... Uh, uh, Nina Simone, Love You, Leave Me. En ook hoe ze speelt. Echt, het is gewoon een feest om naar te kijken. hele andere manier van piano spelen. Echt, ja, prachtige stijl. Maar ik geloof dat jij nu eh, een ander nummer had. Eh, ja, bij het, volgende nummer, het volgende nummer is het net alsof je de band van Count Basie hoort. Aha. Maar het is de swingband van de Amerikaanse luchtmacht. Die oh. Airman of Nood. Wauw. Die is eh, na de oorlog opgericht ter herinnering en ter ere van de overleden major Glenn Miller. Maar als je het nummer hoort, is het net alsof die Ermen of Nood Leentje Buur heeft gespeeld bij Kaan vanwege het arrangement. Oh, te gek. Het is eh, wel heel, eh, heel fris. En uh, Motorswing is gecombineerd door de bandleider Benny Moten. diens orkest is later gekomen in handen van Kaan Zo klein is de wereld. Wauw. Moten Swing. go sailing go De Franse chansonnier Charles Trenet werd wereldberoemd met zijn in 1943 geschreven chanson La Mer het was niet zo vreemd dat deze goed klinkende melodie ook een Engelse versie kreeg, Beyond the Sea, dat door velen op de plaat is gezet. En hier hoorden wij de swingende opvatting van de Amerikaanse zanger en multi-instrumentalist Bobby Caldwell. Ja, was fantastisch. Cathy. Ja. Je hebt mij een eh, cd gegeven. Van wie? <laughs> Ja, je kreeg hele grote ogen toen ik het <laughs> zei. Ja, gaf van Rita Reis. Nou, ik, eh, ik, ik was gewoon gisteravond aan het... Eh, gewoon al mijn cd's aan het doornemen. En er zat een lied eh, op de cd van Rita Reis. you Must Believe in Spring, wat ik heel mooi vind. Maar ik, had geen andere versie ervan. Dus ik heb de... En op zich vind ik dat zij deze ook heel mooi zingt. Jij vertelt net een paar sappige verhalen over haar. <laughs> Die houden we nu voor ons. Die houden we nu voor ons. Ehm, ja, en ik wil het lied opdragen aan een, een eh, vriendin van mij die uh, ernstig ziek is op dit moment. When lonely feelings chill the meadows of your mind Just think if winter comes, can spring be far behind? Beneath the deepest snows, the secret of a rose is merely that it knows you must believe. reappear. It knows its emptiness is just the time of year. The frozen mountain streams of April melting dreams. How crystal clear it seems you must on its way Just as a sleeping rose awaits the kiss of May So in a world of snow Of things that come and go Where what you think you know you can't be certain of.